De man van 28 zit nu vast voor hulp bij zelfdoding en witwassen. Na de dood van een vrouw uit Best twee maanden geleden vond de politie in haar huis het middel en info over de verdachte. Zo wist de recherche hem op te sporen. Bij meerdere psychiatrische instellingen is vanmiddag een minuut stilte gehouden... om aandacht te vragen voor geweld tegen hulpverleners. Dit omdat er vorige week in Den Haag een GGZ-beveiliger werd doodgeschoten door een patiënt. Het gaat te vaak en ook steeds vaker mis, zegt deze psychiater. Wat in de maatschappij voorkomt aan geweld, dat komt eigenlijk ook bij ons voor. Maar wij zien natuurlijk wel mensen die in de war zijn, die stemmen horen, die eh, drugs gebruiken. Deze GGZ-medewerkster kan erover meepraten. We hebben ook te maken met fysieke agressie waarbij eh, nou ja, een cliënt zo uit het niets in één keer eh, kan gaan slaan of... Eh, ehm, nou ja, in het verleden ook wel met steekincidenten te maken gehad. Cliënten die ehm, geprobeerd hebben een collega te burgen. Het zou helpen, zegt ze, als er ook wat mee gedaan wordt als hulpverleners aangifte doen. Maar meestal horen ze er niets meer van. Twee restaurants in Eindhoven die dicht moesten van de gemeente mogen voorlopig toch weer open, heeft de rechter besloten. De zaken moesten twee weken sluiten omdat er na middernacht mensen op het terras zaten. Maar dat waren personeelsleden die nog even een drankje en sigaretje deden, vertelt de eigenaar. We werken samen zeven dagen in de week om het eh, allemaal voor elkaar te krijgen. En dat doen we met liefde en plezier. En op deze manier eh, gestraft worden, dat is een hele grote klap in ons gezicht. De rechter heeft de gemeente teruggefloten. De restaurants mogen nu toch nog even open blijven. In ieder geval tot 27 juli. Die dag is er een rechtszaak. Het weer, het is helder vanavond, koelt vannacht af naar 13 graden. Morgenochtend is het zonnig, maar in de middag kans op felle regen en onweersbuien. En het is broeierig warm, 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden... maar een vrachtwagen met pech zorgt nog voor 10 minuten oponthoud... op de A7 van Zaanstad naar Horen. Het rijdt langzaam tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn... en de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. Ik voel je angst om op te staan. We zijn gemaakt om groot te leven. Dus heel veel fout kan er. Net als dansen, net als dansen Alsof de morgen niet bestaat Samen dansen, nachten dansen Tot je wereld open Ik zit eenzaam aan het water Met de maan op mijn gericht Ik kijk naar honderdduizend sterren En steeds weer zie ik jouw gezicht ja, ik leef nu in de kilte.